Voor de slachtoffers worden tenten en voedsel aangevoerd. Op de Portugese luchthaven Faro is een deel van het dak ingestort. Het is erg slecht weer in Zuid-Portugal en tijdens een zware regenbui ontstond een mini-tornado die het dak voor een deel vernielde. Daarbij zijn volgens Portugese media vijf mensen in de vertrekhal licht gewond geraakt. Het vliegverkeer in Faro ligt stil. Oud-politicus André Rauwvoet wordt voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Hij wordt bij de brancheorganisatie de opvolger van Hans Wiegel. Rauwvoet is oud-minister en zat jarenlang voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. In april van dit jaar stapte hij uit de politiek. Er komt geen samenwerking tussen vervoersbedrijven RET en QBus. Ze wilden samengaan om in de aanbestedingsprocedure het busvervoer in de regio Rotterdam binnen te halen. Maar volgens de NMA is de kans op het verstoren van de markt te groot. Er zou volgens de NMA een te lage prijs kunnen worden geboden, waardoor andere bedrijven zoals Connection en Arriva geen kans hebben bij de aanbesteding. In de duinen bij Den Helder zijn de afgelopen weken verschillende amateurarcheologen betrapt en beboet, omdat ze op verboden terrein aan het graven waren. Landschap Noord-Holland houdt extra toezicht in de duinen, sinds bekend werd dat daar de stoffelijke resten van een Engelse militair uit de 18e eeuw waren gevonden. Een 23-jarige Hagenaar is zijn rijbewijs kwijt omdat hij 110 kilometer te hard reed. Op een weg waar maar 50 is toegestaan reed de man 160. Agenten die hem door de bebouwde kom zagen schuren wisten hem uiteindelijk aan te houden. Het weer, het is zonnig en de maxima liggen rond 12 graden. Maar door de stevige oosten- en zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan.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 Fast, the boy got us all feeling high. Master Charlie, I'm an astro nine. High rolling, baby, like I'm choking on pie. Super Bowl, I'm good year on top. Could I be a bird? I gotta be fly, I'm and spur.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 Mo wings, side chickens up in NY. Think of war, total feel for. Houston women, I jump ship, follow board. One of Miami women, they probably adore. Cali is jumping, hit the switch to a 6-4. When I say jump, you say how high.